Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. uitspraak van de Hoge Raad was de kaart ineens gratis. Donner draaide dat terug met een spoedwet die meteen inging, maar die nog moet worden goedgekeurd. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt de meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen... maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. Bij rellen in het noorden van Kosovo zijn vier militairen van de KFOR Vredesmacht zeker zeven Kosovaren van Servische afkomst gewond geraakt. De regering van Kosovo wil eigen troepen aan de grens met Servië stationeren, maar de etnische Serviërs proberen dat te verhinderen. De KFOR-militairen werden door een groep van zo'n 1500 betogers aangevallen toen ze een wegversperring wilden opruimen. In Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen een medaille gekregen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland deed mee aan vredesmissies, onder meer om toe te zien op de naleving van het akkoord van Dayton. Daarmee eindigde in 1995 de oorlog in Bosnië. Griekenland voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd... waardoor het land een nieuwe internationale lening kan krijgen van 8 miljard euro. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen via de elektriciteitsrekening. En wie niet betaalt, krijgt geen stroom. Ajax heeft zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met 3-0 verloren van Real Madrid. De groep van Ajax won Olympique Lyon met 2-0 van Dynamo Zagreb. Bayern München versloeg in zijn groep Manchester City met 2-0 en Manchester United tegen Basel. Tot slot eindigde in 3-3. Dan het weer. Eerst op veel plaatsen mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Dan wordt het 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A15 Gorkum-Rotterdam. Eerst bij Harningsveld-Giezendam. En eh, bij Rotterdam loopt het vast op de A15 naar Europoort.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 No, no. This is why I just can't get it with you but she was the one for me. Till I found out she was on her creep. Ooh, she was and everyone can't me through. This is why I just can't get with you.